Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Overgewicht en obesitas gaan anders aangepakt worden. Meer dan de helft van de volwassen Nederlanders heeft er last van... En daarom is er nu een nieuwe richtlijn. Veel dingen gaan op een andere manier bekeken worden, zegt deze hoogleraar. Onder andere dat je eerst bijvoorbeeld moet kijken... wat is bij iemand de oorzaak dat overgewicht is ontstaan. En want het is natuurlijk heel vaak leefstijl, maar niet bij iedereen een ongezonde leefstijl. Het kan ook zijn dat er eh, psychische factoren meespelen, sociale factoren. Ehm, soms hebben mensen overgericht door medicatiegebruik of speelt er een medische oorzaak. Ook wordt er om te bepalen of iemand te zwaar is minder naar het BMI gekeken. Dat is een berekening die kijkt naar lengte en gewicht. Belangrijker wordt de omvang van iemands buik. Ah, en wil je afvallen, gebruik dan vooral geen illegale afslankpillen... waarschuwt de Voedsel- en Warenautoriteit. Die club heeft er 8000 in beslag genomen waar de harddruk amfetamine in zit. Dat is super gevaarlijk. Meerdere mensen moesten al naar het ziekenhuis door zulke afslankpillen. En op IJsland is voor het derde jaar op rij een vulkaan uitgebarsten. Normaal gebeurt dat maar één keer in de vijf jaar. De lava komt niet uit een gat in de berg, maar uit een lange spleet in de aarde. De inwoners van de hoofdstad Reykjavik moeten ramen en deuren gesloten houden en wonen in een miljoenen villa op een heuvel in de buurt van Los Angeles. Dat klinkt voor veel mensen als een droom... maar voor tientallen bewoners van zulke huizen is die droom in een nachtmerrie veranderd. Door een aardverschuiving zijn twaalf van die luxe woningen meegesleurd en ingestort. You can actually hear the snap, crackle and pop of these homes as they shift and move and break I can't describe it. What used to be a second floor is now the first floor. Gewonden zijn er niet gevallen, maar de grond is nog steeds instabiel. Dus ook andere huizen gaan waarschijnlijk nog bezwijken. En het weer, wolken en zon. Vanmiddag trekt het vooral in het zuiden behoorlijk open. Al zijn er ook stapelwolken.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 Oh, oh, I know what she needs. Oh, she just want the fame, I know what she thinks. Oh, give it little days, running back to me. Oh, put it in the face, pray it's all to keep. Ooh, ooh, every night, every night. She prays to the sky, flashing lights. It's all she ever wants is begging on her knees to be popular. That's a dream to be popular kill soul to be popular. Popular, just to be popular. Everybody scream cause she popular.